Jobboot met het NOS-journaal. President Obama noemt het bloedbad in een homobar in Orlando vannacht een daad van terreur en een daad van haat. Hij zei dat de Amerikaanse inlichtingendienst FBI alles zal doen om te achterhalen of de dader contact had met terroristische groeperingen. Obama veroordeelde het bloedbad in Orlando in scherpe bewoordingen en uitte zich opnieuw kritisch over het liberale wapenbeleid in de Verenigde Staten. De schutter is een 29-jarige Amerikaan. Zijn ouders komen uit Afghanistan. Hij schoot vannacht 50 mensen dood, 53 bezoekers raakten gewond. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Het aantal leerplichtige leerlingen dat niet naar school gaat moet flink naar beneden. Afgelopen schooljaar zaten ongeveer 10.000 kinderen voor kortere of langere tijd thuis. De staatssecretarissen Van Rijn van Volksgezondheid en Dekker van Onderwijs tekenen morgen het zogeheten thuiszitterspact. Samen met onder meer gemeenten, onderwijsorganisaties en het ministerie van Veiligheid en Justitie worden concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters te verminderen. Bij luchtaanvallen op de Syrische stad Idlib zijn tientallen doden gevallen. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het is niet duidelijk wie de aanval heeft uitgevoerd. De bommen vielen onder andere op een markt in Idlib. Daarbij zijn volgens de mensenrechtengroepering meer dan twintig mensen omgekomen, onder wie zeker vier kinderen. Ook is een onbekend aantal gewonden. Idlib is in handen van de rebellen. De stad is regelmatig het doelwit van luchtaanvallen. De Franse regering stelt een alcoholverbod in op dagen dat er EK-wedstrijden gespeeld worden. Het verbod geldt in risicogebieden op de dagen dat er gespeeld wordt. Dat zijn de stadions, de fanzones en de populaire toeristische locaties. Aanleiding voor de maatregelen zijn de aanhoudende rellen in Marseille. Engelsen en Russen zijn de afgelopen dagen verschillende keren op de vuist gegaan. Daarbij vielen tientallen gewonden. Supporters die toch met alcohol worden betrapt krijgen een gebiedsverbod voor de risicogebieden in alle speelsteden. Het weer stevige buien, mogelijk met onweer, trekken van west naar oost over het land. Ook vannacht buien bij minima van zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en zo nu en dan flinke buien met kans op onweer. Ook af en toe wat zon, temperatuur tussen 17 en 20 graden.